Zeker duizend mensen liepen in een optocht en schreeuwden dood aan de dictators. Demonstranten zijn aanhangers van oppositieleiders Mousavi en Karoubi. Die liep zelf ook mee in de demonstratie tegen het bewind van president Ahmadinejad. De Iraanse politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Een aantal mensen werd gearresteerd. Het is onduidelijk of er gewonden zijn. In Iran wordt vandaag herdacht dat 30 jaar geleden de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran begon. Vooraf hadden de autoriteiten gewaarschuwd dat alleen anti-Amerikaanse betogingen zijn toegestaan. Toen bleek dat de oppositie de gelegenheid gebruikte om te betogen, greep de politie hard in. In de Afghaanse provincie Helmand zijn vijf Britse militairen doodgeschoten door een politieman. Dat hebben de Afghaanse autoriteiten gemeld. Het incident was gisteren op een oefen- en schietterrein van de politie. De dader, een Afghaan, is op de vlucht geslagen. Over zijn motief is nog niets bekend. Het verlofstelsel voor gedetineerden wordt totaal veranderd. De standaard verlofregelingen maken plaats voor persoonsgebonden regelingen. Nu is het nog zo dat een gedetineerde, ongeacht het misdrijf en ongeacht zijn gedrag in de gevangenis, in aanmerking komt voor verlof. In het nieuwe stelsel wordt wel rekening gehouden met de zwaarte van het misdrijf en ook met de ontwikkeling van de gevangenen. Totdat de nieuwe regeling is ingevoerd wordt het OM betrokken bij het toekennen van verlof. De afgelopen weken lag het verlofstelsel zwaar onder vuur nadat een aantal beruchte criminelen tijdens hun verlof zijn gevlucht. De Japanse autofabrikant Toyota trekt zich vanwege de hoge kosten terug uit de Formule 1. Vertrekken ze een nieuwe klap voor de autosport. Maandag maakte Bridgestone bekend dat het stopt met het leveren van banden aan de teams. En eerder besloten Honda en BMW hun Formule 1-team op te heffen.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 halfway. Right. will try until I die for you and I. For you and I. For, for, for you and I. For, for, for, for you and I. For, for you and I. Can you meet me halfway? Can you meet me halfway? Can you meet me halfway? Can you meet me halfway? Here. what can I do? I can tell you got your pride now, baby. Come to me, well, well. Let me ease your mind, oh, babe. I got the remedy, <laughs> yes, I do.